Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Curatoren van het failliete Slotervaartziekenhuis onderzoeken de mogelijkheid van een doorstart. Meerdere partijen zouden zich hebben gemeld om het ziekenhuis of onderdelen daarvan over te nemen. De curatoren hebben daarvoor een derde partij ingeschakeld. Een ziekenhuiswoordvoerder spreekt wel van een complexe situatie. Ondanks de interesse gaat de afbouw van de polyklinieken gewoon door. Alle patiënten worden overgedragen aan andere ziekenhuizen. De NS is niet blij met de verhoging van de BTW van 6 naar 9 procent op treinkaartjes. De NS vindt die verhoging een slechte zaak... omdat het openbaar vervoer hierdoor duurder wordt ten opzichte van de auto. Met als gevolg dat misschien minder mensen zullen kiezen voor het OV. De prijzen van kaartjes en abonnementen gaan per 1 januari omhoog. Naast de btw-verhoging gaat de NS ook de inflatie doorberekenen in een kaartje. In Denemarken is een Iraans geheim agent opgepakt... die een tegenstander van het Iraanse regime in Denemarken wilde liquideren. Zo zou de man gezien zijn terwijl hij foto's maakte... van woningen van leden van een Iraanse separatistengroep... in de buurt van Kopenhagen. Volgens Iran zit die groep achter de aanslag op een militaire parade in Teheran eind september. Denemarken noemt het onacceptabel dat Iran van plan was om een aanval uit te voeren in Denemarken. In het asielzoekerscentrum in Beverwaard worden tijdelijk geen mensen uit Albanië, Marokko en Turkije opgevangen. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam heeft dat afgesproken met het COA dat de opvang van asielzoekers regelt. Aanleiding is het toenemend aantal incidenten in het AZC met asielzoekers uit deze veilige landen. Ze hebben geen recht op asiel en er wordt geprobeerd hen zo snel mogelijk het land weer uit te krijgen. En dan de avondspits, die valt tot nu toe mee. Het is druk, maar het aantal ongelukken valt mee. Door de regen, ongelukken en pechgevallen was de ochtendspits de drukste van het jaar. De AVB verwachtte dat ook de avondspits zeer druk zou zijn... maar dat valt dus tot nu toe mee. En dan het weer. Op steeds meer plaatsen regent het. De wind neemt toe naar vrij krachtig tot stormachtig aan zee.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 Dat is onder andere een file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Baren en Hilversum een kwartier op onthoud. 20 minuten tijdverlies heb je op de A7 van Zaandam naar Horen... tussen Purmerend en Horen door een aanrijding. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knopen Drottenpolderplein en Uitgeest... 10 kilometer en 20 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam-Geuzenveld een kwartier in de file. Een half uur vertraging op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Hilversum en Nieuwegein.